maar de rechter achter stalking afgelopen februari niet bewezen. Het OM wil niet zeggen over een verband tussen de moord op de vrouw... en de dood van de man in Wilnis... omdat het onderzoek nog loopt. In Groningen heeft een bedrijf een bedreigbrief ontvangen... omdat het mee zou werken aan een windmolenpark. Maar volgens netbeheerder Tennet werkt het bedrijf niet eens mee aan het windmolenpark... maar aan een hoogspanningsnetwerk van Tennet. Toch heeft het bedrijf zich teruggetrokken. Vorige week kreeg een ondernemer die betrokken was bij de aanleg van een windmolenpark in Drenthe... eenzelfde soort brief. Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam meldt dat 135 nieuwe leerlingen op de school zijn ingelood. De school kwam begin vorige maand in opspraak omdat leraren contact zouden onderhouden met terroristen. De bestuursvoorzitter zegt dat de school in gesprek gaat met kinderen die zijn aangemeld en hun ouders. Zowel de ouders als het kind moeten willen dat het kind naar de school gaat, zegt hij. Het zou voor mensen met een lager inkomen fiscaal aantrekkelijker moeten worden om met vervroegd pensioen te gaan. Dat adviseren deskundigen van het onafhankelijke pensioenonderzoeksinstituut Netspar. Dat zou een makkelijkere oplossing zijn dan het bevriezen van de AOW-leeftijd. Voor veel mensen met zware fysieke beroepen is het halen van de huidige AOW-leeftijd van 66 jaar al een uitdaging, zegt vakbond FNV. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een onderzoek begonnen naar Franse borstimplantaten. Frankrijk kondigde gisteren een verbod aan op bepaalde borstimplantaten omdat ze in verband zijn gebracht met kanker. Het gaat om sommige soorten implantaten die zich door hun textuur beter hechten. Het RIVM heeft de Franse onderzoeksgegevens gekregen en gaat die nu bestuderen. Het weer vanavond en vannacht klaart het in de zuidelijke helft op en kan het licht gaan vriezen. Morgen vrij zonnig, in het noordoosten meer bewolking en nog wat regen. Het wordt 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dat is er eentje op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. Daar staat 8 kilometer en is de vertraging precies 10 minuten. Op de A6 van Muiden naar Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer en ook iets meer dan 10 minuten onthoud.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 www.zfmzandvoort.nl just talk? Can we just talk? Or figure out where we're growing. Oh, no. Pair out a few, left some flowers in the room. I make sure I leave the door unlocked. just let go, come on. Escucha como digo tu nombre 9.